Ik als je te geeft. Jij kroop onder mijn huid, bracht mijn binnenste buiten. Ik leef vanaf nu maar met één seizoen. Maar dan wil ik het graag mee doen. ik loop te dromen op waar ligt klaarlichte dag. Warmte van binnen, dat komt door jouw lach.